Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een aantal landen rond de Stille Oceaan is schade gemeld... na de kleine tsunami die ontstond na de vulkaanuitbarsting bij Tonga. In Californië werden auto's meegesleept. In Peru zijn boten op het land gespoeld. In Japan kregen een kwart miljoen mensen de opdracht om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Het is niet duidelijk hoe de situatie op Tonga zelf is. Door de kracht van de uitbarsting is communicatie met de eilandengroep vrijwel niet mogelijk. Volgens premier Ardern van Nieuw-Zeeland zijn er geen berichten over doden en gewonden. In Dalfsen heeft de ME een eind gemaakt aan een groot illegaal feest bij het gemeentehuis. Daar waren enkele honderden mensen afgekomen op optredens van onder meer Henk Wijngaard. Volgens RTV Oost was er in eerste instantie een groot feest gepland in een schuur bij het Overijsselse dorp. Maar de gemeente had gedreigd met stevige sancties als dat door zou gaan. Daarna trokken bezoekers en een aantal artiesten richting het gemeentehuis. In Australië doet de rechter op dit moment uitspraak over de vraag of Novak Djokovic het land mag worden uitgezet. De zitting was enige tijd geschorst. Morgen begint de Australian Open, maar Djokovic zijn titel wil verdedigen. Of dat kan hangt af van het oordeel van de rechter. De ongevaccineerde Servië had te horen gekregen dat een recente coronabesmetting hem vrijstelling gaf van het strenge inreisverbod van het land. Maar de immigratiedienst hield hem tegen. De Italiaanse modeontwerper Nino Cerruti is overleden. Sinds de jaren 60 gold hij als een groot vernieuwer van de mannenmode... met casual chic ontwerpen die dankzij hun populariteit in Hollywood... een wereldwijd publiek bereikte. Cerruti stond ook aan de wieg van de carrière van Giorgio Armani. Hij gaf hem als jong ontwerper zijn eerste kans. Cerruti is 91 jaar geworden. Het weer, het wordt een grijze dag. In de ochtend regent het vooral in het zuiden... Later op de dag in de oostelijke helft van het land. Het wordt 4 graden in Limburg en zo'n 7 graden in het westen.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 I believe in the wonder. I believe this new life to gain. Like a god that I'm under. There's a drugs running through my veins. I believe in the wonder. I believe I can touch the flame. There's a spell that fly, I don't feel no shame. The world is mine. The world is mine. The world is mine. i lost my fear, don't know what I do my best. you're right world is mine. I've lost my fear. I that the world is mine. Take the prize and realize your right.